van der Linde met het NOS-journaal. Het Witte Huis is positief over gesprekken met Oekraïne in Genève. De partijen praten over een einde van de oorlog in Oekraïne. Volgens de Amerikanen is er samen met Oekraïne gewerkt aan een aangepast en verfijnd plan. Wat er is aangepast en hoe het verschilt van het Amerikaanse 28-puntenplan is onduidelijk. Volgens de VS weerspiegelt het plan de belangen van Oekraïne op korte en lange termijn. Europese landen kwamen gisteren met een tegenbod op het Amerikaanse plan. In dat plan zouden vooral Russische eisen ingewilligd worden. In Bosnië zijn presidentsverkiezingen in het Servische deel van het land... gewonnen door de rechterhand van de huidige president. Sinisha Karan kreeg een nipte meerderheid van 50,9 van de stemmen. Dat is de voorlopige uitslag van de kiescommissie. Karan is een bondgenoot van de vorige president Dodik. Die werd deze zomer veroordeeld omdat hij de vredesakkoorden van 1995 had tegengewerkt. De Servische Republiek is een autonoom deel binnen Bosnië en Herzegovina. Vertrekkend president Dodik heeft gedreigd het gebied af te scheiden. Bij een Israëlische luchtaanval op Beirut is een hoge leider van Hezbollah omgekomen. Ook vier anderen kwamen om en tientallen mensen raakten gewond. De aanval was in een drukke buurt. Meerdere auto's en gebouwen raakten beschadigd. Israël had al twee keer eerder geprobeerd om de Hezbollah-leider te doden. In de VS stond hij al negen jaar op een opsporingslijst. Door gladheid zijn gisteravond in het noorden van het land meerdere ongelukken gebeurd. Zo waren er botsingen en ongelukken in Emmen en in Grauw in Friesland. De schade bleef beperkt.